Hier in Boekraad met het NOS Journaal. De veiligheidsdiensten in Syrië hebben vandaag in een operatie tegen islamitische staat 71 mensen opgepakt, zegt het Syrische ministerie van Binnenlandse Zaken. Er werden tientallen doorzoekingen gedaan in het hele land en daarbij zouden wapens en explosieven zijn gevonden. De antiterreuractie komt vlak voor een bezoek van de Syrische president Shara aan Washington. Maandag ontmoet hij daar president Trump. Volgens persbureau Reuters willen de Amerikanen militairen stationeren... op een vliegbasis bij de Syrische hoofdstad Damascus. Het dodental na de grote Russische luchtaanval op Oekraïne is opgelopen naar zeven. Rusland vuurde volgens de Oekraïners afgelopen nacht en ochtend honderden drones en tientallen raketten op het land af. Een van de drones sloeg in op een flatgebouw in Dnipro in Oost-Oekraïne. Drie bewoners werden gedood. Ook in de regio Zaporizja kwamen drie mensen om het leven en in Kharkiv werd een medewerker van een energiebedrijf gedood. In Bellingwolde in Groningen is iemand om het leven gekomen toen een boerenschuur deels instortte. Ook raakte iemand gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Twee anderen bleven ongedeerd. Hoe de schuur kon instorten wordt nog onderzocht. Wel is duidelijk dat de schuur al geruime tijd in vervallen staat was en dat er hekken omheen stonden. De man die gisteren door de politie werd doodgeschoten in een huis in Rozenburg was mogelijk ernstig in de war. Het Openbaar Ministerie zegt dat de agenten naar de woning waren gegaan vanwege een oproep van de crisisdienst van de GGZ. Daar troffen ze een man met een mes. De speelsters van Oranje onder 17 hebben de finale van het WK voetbal verloren van Noord-Korea. Het werd 3-0. Het was voor het eerst dat een Nederlands jeugdteam zich voor de finale van een wereldkampioenschap voetbal had geplaatst. Het weer. Vannacht overwegend bewolkt en er kan af en toe wat regen vallen. Morgen breekt vanuit het westen de zon door en klaart het geleidelijk overal op. In de middag is er flink wat ruimte voor de zon bij 12 tot 14 graden.